van der Linde met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft vanavond met president Trump en president Zelensky gesproken... na afloop van de mislukte onderhandelingen tussen de VS en Oekraïne. Starmer heeft opnieuw steun voor Oekraïne uitgesproken... en wil dat bij een eventueel staakt het vuren recht wordt gedaan aan de soevereiniteit van Oekraïne. President Zelensky werd eerder vandaag fel in de hoek gezet door Trump tijdens een persmoment in het Witte Huis. Toen bleek dat Zelensky niet zomaar een grondstoffendeal met de VS wilde tekenen. Hij wil er veiligheidsgaranties voor terug, maar die zijn de Verenigde Staten niet van plan te geven. De buitenlandschef van de Europese Commissie, Kaja Kallas, zegt na aanleiding van de discussie dat duidelijk is geworden dat de vrije wereld een nieuwe leider nodig heeft. Op het Franse eiland Réunion zijn zeker drie mensen omgekomen door noodweer. Een orkaan met windstoten van meer dan 200 km per uur trok over het eiland in de Indische Oceaan trok van noord naar zuid over Réunion en blies de daken en ramen van veel gebouwen weg. Volgens de Weerdienst is het gevaar nog niet geweken. Straten staan onder water en tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Réunion is een overzeesdepartement van Frankrijk. Er wonen zo'n 900.000 mensen. De stad Den Bosch roept carnavalsvierders op niet meer naar de binnenstad te komen. Er is, het is er sinds een uur of acht vanavond te druk. Ook in Breda zijn delen van het centrum afgesloten vanwege de grote feestende menigte. Den Bosch en Breda trekken jaarlijks veel carnavalsvierders uit het noorden. Carnaval begint zondag, toch zijn er in veel plaatsen ook vandaag al feesten.